Er kwamen honderden mensen op af, vooral uit Frankrijk, maar ook uit Duitsland en Spanje. Aan het eind van de middag waren de laatste feestgangers vertrokken. Drie mensen zijn aangehouden en de politie heeft geluidsapparatuur in beslag genomen. De politie wilde afgelopen nacht niet ingrijpen omdat het terrein van de fabriek onveilig en moeilijk toegankelijk is. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn tientallen bemanningsleden van een cruiseschip besmet met corona. De bedoeling was dat het schip naar het eiland Madeira te, zou varen... om daar gisteravond een vuurwerkshow te bekijken... maar dat is door de coronagevallen niet doorgegaan. De besmette bemanningsleden hebben milde klachten. Van de 3000 passagiers is niemand besmet. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland ruim 9% minder auto's verkocht... vergeleken met het jaar ervoor... In totaal werden bijna 323.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Volgens brancheorganisaties komt de daling door de grote chiptekorten. Daardoor werden er aanzienlijk minder elektrische auto's gemaakt en verkocht. De autosector verwacht voor dit jaar een voorzichtig herstel. Op het WK darts in Londen hebben James Wade en Gary Anderson zich geplaatst voor de halve finale. Wade won van zijn Engelse landgenoot King. De schot Anderson was te sterk voor de Engelsman Humphries. Voor het eerst in tien jaar staan er geen Nederlanders in de kwartfinale van het WK. Michael van Gerwen en Vincent van der Voort moesten zich terugtrekken na een positieve coronatest. De andere Nederlanders werden uitgeschakeld. Het weer wisselen bewolkt, het waait stevig. Later op de avond en vannacht kan wat regen vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen in de middag droog en zo'n 12 graden. In de avond flinke buien met kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog altijd file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Tussen Aardenhout en Zandvoort is de vertraging 20 minuten.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 They gave a pretty little party for him. They gave a party for Papa Santa Claus. Van Sofito, Jans, enige die Ik hoor alle fans zeggen Ik krijg die muziek niet uit mijn kop Meer dan 10 op mijn pols Gewoon omdat ik mee fok 85 op die Thomas Geef geen flikker om die volk Vind je innerlijk wel leuk Maar nog leuker is je broeder, nieuwe meisje is een cutie.